5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama gaat vrijdag naar Roseburg in Oregon... om te praten met nabestaanden van de schietpartij van afgelopen donderdag. Een man van 26 schoot toen negen mensen dood op een school. De schutter kwam zelf ook om het leven. Kort na de schietpartij pleitte Obama voor een strengere wapenwetgeving. Het was de vijftiende keer dat de president zijn medeleven moest betuigen... na een groot schietincident. Maar eerdere gevallen pleitte hij ook al voor strengere wetten. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Zaalveld is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niks gezegd over de oorzaak van de brand. Verschillende Duitse media melden dat het slachtoffer een jonge man uit Eritrea is. Oekraïense militairen trekken zich langzaam terug uit het gebied rond de oostelijke stad Lugansk. Ook de pro-Russische rebellen in die regio zijn begonnen met het weghalen van tanks en wapens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken in het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar nu zijn de eerste troepen dus toch vertrokken. In Hoek van Holland heeft een bewoner bij zijn verhuizing ruim 100 explosieven in de kelder ontdekt. De man woonde daar jarenlang boven, zonder iets door te hebben. De explosieven waren voor een deel verpakt in roestige koffers. Waar de gevaarlijke voorraad vandaan komt is nog niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft alle bommen meegenomen en een aantal in de duinen tot ontploffing gebracht.